Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Egyptische autoriteiten zullen geen invallen meer doen bij internationale organisaties. Die toezegging heeft de Amerikaanse ambassadeur in Cairo gekregen. Donderdag deed de politie invallen bij zeker 17 buitenlandse mensenrechtengroepen en andere organisaties. De Egyptische autoriteiten wilden onder meer weten of ze geld geven aan oppositiegroepen en daarmee de aanhoudende protesten ondersteunen. In Hillegom woedt brand in een grote bloembollenloods. De brand ontstond rond twee uur vannacht en veranderde het gebouw van 50 bij 70 meter in een vuurzee. Niemand raakte gewond. In de loods lagen geen bollen, maar wel karton, papier en wat vuurwerk dat afging. Volgens de brandweer was het een normale partij vuurwerk voor eigen gebruik. 30 omwonenden zijn geëvacueerd. In verschillende Syrische steden zijn gisteren honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Ze wilden aan de internationale waarnemers laten zien hoe groot het verzet is tegen president Assad. Troepen van Assad traden hard op. Er zouden tientallen doden zijn gevallen. Activisten zeggen dat de waarnemers daarvan zeker iets gezien of gehoord moeten hebben. In Rotterdam heeft gisteravond laat brand gewoed in een seniorenflat in de wijk Kralingen. Twee woningen op de derde verdieping stonden in brand. Zeven bewoners zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. 25 anderen werden opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt. Rond half één vannacht gaf de Rotterdamse brandweer het zijn brandmeester. Op Goeree-Overflakkee zijn gisteravond korte tijd 20 huizen ontruimd vanwege de vondst van een vuurwerkbom. De politie vond het explosief in het dorp Melissant na een anonieme tip. Er lagen ook wapens in het huis. Twee mannen van 22 uit Melissant zijn gearresteerd. Nadat de explosieve opruimingsdienst de vuurwerkbom had meegenomen, konden de omwonenden weer terug naar huis. Het weer druilerig met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Ook tijdens de jaarwisseling kan een beetje regen vallen. Het is dan met 8 tot 10 graden erg zacht.